Moutschreurs met het NOS Journaal. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff noemt de affaire rond de dividendbelasting geen vrij verhaal. Als je dit thuis hoort, denk je wat een mistige boel daar in Den Haag, zei Dijkhoff in het Kamerdebat. Hoewel die vindt dat premier Rutte rommelig en onhandig heeft gewerkt... vindt hij niet dat zijn partijgenoot fout heeft gehandeld... bij het informeren van de Kamer over de memo's. De oppositie heeft felle kritiek geuit op de coalitie... Het vertrouwen in de politiek is geschaad, zei GroenLinks-leider Klaver. Er komen zwaardere straffen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Minister Grapperhaus dient nog voor de zomer een wetsvoorstel in. Nu is de maximumstraf voor mishandeling nog tussen de 3 en 12 jaar. Maar dat is te laag, zegt de minister. Hij wil ook de verjaringstermijn verlengen... waarbinnen slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld aangifte kunnen doen. Jaarlijks worden bijna 120.000 kinderen mishandeld. Ruim de helft van de vrouwen die om het leven worden gebracht... wordt gedood door een partner of ex. De moeder van de baby die vanmorgen dood werd gevonden in een woning in Rotterdam is aangehouden. De vrouw zou betrokken zijn geweest bij de dood van het jongetje van zeven maanden. Hoe het kind is gestorven is niet bekendgemaakt. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek. De vader van de baby stond vanmorgen huilend op straat en zou daarna zijn meegegaan met de politie. Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking maakt dit jaar 120 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Syriërs. Een deel daarvan is bedoeld voor hulp in Syrië zelf. Het grootste deel is voor Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon. Heeft Kaag bekendgemaakt in Brussel, waar de EU en de VN vandaag een grote Syrië-conferentie houden. Het weer bewolkt, maar ook wat zon Een kans op een bui met misschien nog onweer. Het is 12 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het noorden wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog.